Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw zijn twee straten in het afgezette gebied in de Utrechtse binnenstad vrijgegeven. Gisteren was er een ontploffing in een woning waarna een grote brand uitbrak. Er vielen enkele lichtgewonden en huizen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd. Mensen die in de getroffen straat wonen kunnen nog niet naar huis. Volgens burgemeester Dijksma dreigt bij een aantal panden instortingsgevaar. En daardoor kunnen hulpdiensten er ook niet meer bij. Het Jeugdeducatiefonds maakt zich zorgen om kinderen die in vochtige huizen wonen. Kinderen die wonen in een huis met schimmel krijgen vaker gezondheidsklachten, zegt deze kinderlongarts tegen nieuwzuur. Er is een hele duidelijke associatie tussen langdurige blootstelling aan vocht en schimmel in, in woningen en het risico op luchtweginfecties, eh, klachten bij astma ehm, en zelfs bij hele jonge kinderen het ontstaan van astma. En door die gezondheidsklachten kunnen die kinderen soms niet naar school, waardoor ze een achterstand kunnen oplopen. Het Jeugdeducatiefonds spreekt van een groot nationaal probleem. Overstromingen hebben in het zuiden van Afrika al meer dan 100 levens geëist. Zuid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe worden al weken geteisterd door zware regenval. Huizen en wegen staan onder water en bruggen zijn weggespoeld. Deze vrouw in Zuid-Afrika beleefde angstige momenten. I'm very, very scared. I'm very scared. Like this weather. I've, I've never even seen it ever in my life. This is so scary. Mozambique is het zwaarst getroffen. Daar is ook cholera uitgebroken. Medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis in Utrecht gaan maandag staken. Tientallen medewerkers leggen dan een uur lang het werk neer... uit onvrede over een achterblijvende loonsverhoging. Eerder deze week kondigden de vakbonden al acties aan... vanwege de vastgelopen CAO-gesprekken. Het weer vanuit het zuiden kans op regen. Het koelt af tot een graad of 4. Lokaal is er kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en ook wat regen. Het wordt dan maximaal 11 graden.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 You found the truth in lies. Cause heaven ain't the place that you thought it would be. Feeling trapped under all of that pressure. Promise you that it's gonna get better. Holding on when you know you should walk away. promise you that it's gonna get better. Holding on when you know you should walk away. think I'm alone with tears in my bed Reliving all of the things that you said But now that you're gone, I'll be okay I'm gonna drink all my sadness away Tonight I won't be crying on the dance floor I ain't got no time for no more sad songs So let's raise a glass to all the past FM.